uur. Lewin met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het regeerakkoord officieel overhandigd aan Kamervoorzitter Ariep. Daarna, om half twee, geven de partijleiders een presentatie van de plannen. D66 geeft al verklapt dat het akkoord 54 pagina's telt. En op klimaatgebied is al duidelijk dat het nieuwe kabinet een CO2-heffing wil invoeren voor bedrijven en nieuwbouwhuizen mogen geen gasaansluiting meer krijgen. Ook moet er deze kabinetsperiode zeker één kolencentrale dicht. De andere vier moeten voor 2030 gesloten zijn. Op dit moment wordt Den Dolder uitgekampt in de zoektocht naar de vermiste Anne Faber. Onder meer de mobiele eenheid, militairen, de brandweer en vrijwilligers zoeken naar de 25-jarige Utrechtse. En ook een politiehelikopter vliegt boven het dorp. De verdachte die gisteren werd aangehouden wordt nog steeds verhoord. Het gaat om een zedendelinquent die behandeld werd in een psychiatrische kliniek in Den Dolder. De verdachte die gisteren werd opgepakt voor het misbruiken van een vierjarig meisje in Duitsland is een bekende van de familie. Dat zegt het Duitse Openbaar Ministerie. De man van 24 werd gisteravond opgepakt in de deelstaat neder saxen Hij en het meisje werden vrij snel gevonden nadat de politie foto's van het meisje had gepubliceerd. De politie kreeg veel tips over de zaak. De man die vorig jaar in Brussel twee agenten neerstak... moet negen jaar de cel in. De rechtbank veroordeelt hem voor mishandeling en niet voor terrorisme. De man stak vorig jaar één agent in zijn nek en een ander in zijn buik. Tijdens zijn arrestatie riep hij dat hij een strijder van IS was. Daarnaast was hij bekend bij de veiligheidsdiensten... omdat hij contacten had met extremistische moslims. Toch sloot de rechtbank een terreurdaad uit. Het zou een wraakactie zijn voor een ongeluk met een politieauto in 2011. Het weer dan nog, het is bewolkt en regenachtig. De maxima liggen rond de 15 graden. Morgen iets warmer met 16 tot 18 graden. Het blijft wel bewolkt met kans op een bui. Alleen in het zuiden laat de zon zich af en toe zien.